Marion Koekoek met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Lo is akkoord gegaan met een plan voor een grote optocht speciaal voor hetero's. De hetero pride in de Braziliaanse stad moet iedere derde zondag van december in het centrum worden gehouden. De initiatiefnemer zegt dat de dag niet bedoeld is om te protesteren tegen homoseksualiteit, maar hij vindt dat homoseksuelen van te veel privileges genieten. Zo mag de Gay Pride door een van de drukste staten in het centrum van de stad, terwijl de jaarlijkse optocht voor Jezus daar geen vergunning voor krijgt, zegt de initiatiefnemer. Veel homoseksuele organisaties zijn fel tegen een hetero pride dag, omdat ze vrezen voor geweld tegen homo's. De burgemeester van Sao Paulo beslist later vandaag of de hetero dag er echt gehouden gaat worden. Het oosten van het land is vanavond op veel plaatsen getroffen door wateroverlast na zware buien. In Gelderland, Overijssel en Drenthe liepen kelders onder en stroomde water huizen en liftschachten binnen. In Drenthe stond het vakantiepark Hof van blank en elders in de omgeving van Assen liepen riolen over. Eerder op de avond werd een bioscoop in Arnhem ontruimd omdat er te veel water op het platte dak stond. Het museum Krullenmuller op de Veluwe heeft te kampen met lekkage. Na de kunstwerken lopen geen gevaar. De buien trekken via het noordoosten het land uit. In Amerika is de sportman en acteur Bubba Smith overleden. Smith speelde American football op hoog niveau en daarna had hij rollen in verschillende films en tv-series zoals Charlie's Angels en Police Academy. In die laatste serie films was hij Moses Hightower. Tower. Baba Smith, die eigenlijk Charles Aaron Smith heette, is 66 jaar geworden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog buien, verder opklaringen en kans op wat nevel of mist.